Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alle partijen in de Tweede Kamer willen een debat over de onthullingen van Nieuwsuur en Trouw... over de Nederlandse steun aan omstreden strijdgroepen in Syrië. Het debat werd aangevraagd door de coalitiepartijen... en die kregen daarbij de steun van alle andere fracties. Het debat zal waarschijnlijk na Prinsjesdag en de algemene beschouwingen worden gehouden. In de Kamer is geschokt gereageerd op het nieuws dat Nederland goederen zoals pick-up trucks en uniformen heeft geleverd aan een groep die door het Nederlandse OM wordt gezien als terroristisch. Ook bij de steun aan andere rebellenorganisaties is Nederland in de fout gegaan. Premier Rutte wil nog niet ingaan op de beschuldigingen. Auto- en bouwmaterialenverhuurder Borent adverteerde met misleidende prijzen, zegt de autoriteit Consument en Markt na klachten. Borent adverteerde met prijzen zonder btw, terwijl bedrijven die leveren aan consumenten hun prijzen inclusief btw moeten vermelden. Ook bleek dat bij het afrekenen opties zoals extra verzekeringen als standaard stonden aangevinkt, waardoor de prijs nog verder omhoog ging verhuurbedrijf heeft de prijzen aangepast. De bezoeker van de website kan voortaan aangeven of hij consument of ondernemer is. Consumenten krijgen vervolgens prijzen inclusief btw te zien. Ryanair schrapt morgen 150 vluchten van en naar Duitsland. Mogelijk ook van en naar het vliegveld Wezen. Dat populair is bij Nederlandse vakantiegangers. De vakbonden hebben piloten en cabinepersoneel van Ryanair opgeroepen... morgen 24 uur te staken voor betere arbeidsomstandigheden en meer loon. Ryanair probeert de overlast in Duitsland te beperken... door medewerkers uit andere landen in te zetten. De getroffen passagiers kunnen hun vlucht omboeken... of worden schadeloos gesteld, heeft Ryanair beloofd. De afgelopen maanden waren er meer stakingen bij de goedkope Ierse luchtvaartmaatschappij. Het weer, in het noorden overwegend bewolkt en soms wat regen. In de zuidelijke provincies schijnt de zon. Vanavond breidt de bewolking zich uit en morgen op meer plaatsen regen.